Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat zo'n duizend transgender militairen ontslaan. Het besluit van minister Hexeth werd, werd al verwacht... nadat het Hoge Rechtshof dinsdag groen licht had gegeven. Eerder hadden lagere rechters het verbod op transgender militairen nog tegengehouden. Als eerste worden openlijk transgender militairen ontslagen. Wie in stilte transgender is, krijgt een maand de tijd om zichzelf te melden. Daarnaast gaat het ministerie alle medische dossiers onder de loep nemen. Wie tekenen van bijvoorbeeld genderdysforie vertoont, wordt ook ontslagen. Premier Schoof denkt dat Rusland binnen twee à drie jaar een troepenmacht kan opbouwen om Noord-Europa te bedreigen. Hij zei dat in reactie op berichten over toenemende Russische militaire activiteiten in de buurt van de Finse grens. Daar worden onder meer spoorlijnen aangelegd, vermoedelijk bedoeld voor troepenverplaatsingen. Schoof zegt dat hij niemand bang wil maken, maar dat Europese landen wel alles moeten doen om een aanval te voorkomen. Hij wil nog niet vooruitlopen op de vraag hoeveel extra geld het kabinet zal uittrekken voor defensie. Burgemeester Van Zanen van Den Haag zegt dat er vorige week geen signalen waren dat er rellen zouden komen in Scheveningen. Dat zei hij in de gemeenteraad. Vorige week donderdag gingen honderden jongeren met elkaar op de vuist bij het Koerhuis... en al snel keerden ze zich tegen de politie. Volgens Van Zanen gingen er op sociale media wel oproepen rond om gezellig naar Den Haag te komen... maar werd daarin niets gezegd over rellen. Pas de afgelopen dag werden de eerste twee verdachten aangehouden. De politie zegt meer verdachten in beeld te hebben. Het weer. Het is een heldere nacht. Minima tussen 2 en 7 graden. Daarna een zonnige dag met later wat stapelwolken bij 18 tot 21 graden.